Uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. De meeste huishoudens met problematische schulden schakelen geen schuldhulpverlening in. 1 op de vijf huishoudens kampt met forse schulden, maar slechts 2,5% daarvan krijgt hulp, staat in nieuwe cijfers van het ministerie van Sociale Zaken. In het rapport wordt gemeente aanbevolen om de positieve kanten van de schuldhulpverlening meer te benadrukken. Bij een schietpartij in een abortuskliniek in de Amerikaanse staat Colorado zijn zeker drie doden gevallen. Negen mensen raakten gewond. De schutter hield zich schuil in de kliniek en liet zich na een paar uur arresteren. Zijn motief is nog onbekend. De familie van de Belgische terreurverdachte Mohamed Abrini roept hem op zich over te geven. Zijn moeder en verloofde zeggen tegen de Amerikaanse zender ABC dat ze denken dat hij onschuldig is. Abrini werd twee dagen voor de aanslagen in Parijs gefilmd bij een tankstation in Noord-Frankrijk. Hij reed in de auto die later werd gebruikt door de daders en had de inmiddels voortvluchtige Salah Abdeslam bij zich. Op het IJsselmeer wordt bij daglicht verder gezocht naar de opvarenden van een huurjacht. Gisteravond werd de zoekactie stilgezet. Kort daarvoor werd een wrak gevonden, maar het is niet duidelijk of dat het vermiste huurjacht is. Ook is onbekend hoeveel mensen er aan boord waren. Het aandeel van de Nederlandse economie in de wereldeconomie is de afgelopen 35 jaar gehalveerd. Ook de invloed op de wereldeconomie van de EU-landen samen is met bijna de helft afgenomen. De Europese economieën zijn sinds 1980 wel fors gegroeid, maar de groei in China en een aantal andere Aziatische landen lag nog veel hoger. De top 2000 van NPO Radio 2 heeft een nieuwe nummer 1, Imagine, van John Lennon. Het was al de verwachting dat het nummer hoog zou eindigen. Een pianist speelde Imagine bij het Bataclan Theater in Parijs de dag na de aanslagen. Op nummer 2 in de top 2000 staat Bohemian Rhapsody van Queen en op 3 Hotel California van de Eagles. Het weer vanuit het westen opklaringen. Overdag schijnt af en toe de zon. Het wordt 6 tot 8 graden. Vanavond gaat het opnieuw regenen en stevig waaien.